Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een groep van 5000 Ellen op de westelijke jordaan actie gevoerd voor vrede. De vrouwen hielden een wandeltocht. Die was georganiseerd door Women Wage Peace. De actiegroep werd opgericht na de laatste Israëlisch-Palestijnse oorlog in 2014. De demonstranten willen ook dat er meer vrouwen worden betrokken bij besprekingen. Een aantal vrouwen heeft ook gedemonstreerd in Jeruzalem voor de ambtswoning van de Israëlische premier Netanyahu. Misbruik van prostituees en illegale prostitutie wordt strenger aangepakt. Pooiers en escortbureaus zonder vergunning krijgen niet langer alleen een boete. Er komt een gevangenisstraf op te staan. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen trekken ook extra geld uit... om jonge mannen en vrouwen te helpen die uit de prostitutie willen stappen. De overheid gaat verder niet langer onnodig opschrijven of iemand man of vrouw is. Alle overheden moeten zoveel mogelijk genderneutraal gaan werken. Onder andere zo wil de nieuwe coalitie de rechten van LHBTI-mensen versterken. Ook wordt seksuele geaardheid opgenomen in artikel 1 van de grondwet. In het paspoort blijft de aanduiding man of vrouw, omdat die in het buitenland vaak wel wordt geëist. En vrijdag is tijdens de beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania een Nederlander van 53 overleden. Waarschijnlijk door hartfalen, het meldt BN De Stem. Een medebeklimmer vertelde dat de man onwel werd nadat ze de top van de hoogste berg van Afrika van bijna 6000 meter hadden bereikt. Er was wel direct hulp van gidsen, mensen met zuurstof en meetapparatuur, maar de man overleefde het desondanks niet. Het weer tot slot. Vannacht kan de temperatuur in gebieden met opklaringen dalen tot 6 graden. In de loop van de nacht en morgenochtend neemt de bewolking toe en dan valt er een enkele bui.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 En we gaan beginnen aan een nieuwe cd van het eerder genoemde label Arc Music uit Engeland. Eh, buitengewoon productief nog steeds. En dat gaat maar door natuurlijk. Het lijkt wel New Age muziekartiesten, die eh, zijn ook buitengewoon productief. Ehm, we gaan luisteren naar een welzwaar verzamel-cd, een track van, en die heet eh, Queens of Vadu, The Next Generation. Ja, zeker van eh, Star Trek overgenomen. Maar goed, er zijn dus in meerdere cd's van de Queen of Vadu of Queens of Vadu. Nou ja, het is lekkere muziek, uh, we gaan naar luisteren. Ik wens je veel luisterplezier. Meer info, peacefulradio.info. sedih karena Peaceful Radio. Tengo el corazón herido. Tengo el corazón herido. Y me sangra gota a gota solo se puede curar beso de tu boca solo se puede curar con un beso de tu boca. Ah, que derramaste, que derramaste, niño, que derramaste de sudor de tu frente. Peaceful Radio. Please visit my website www.aneamusic.com. Charles Dunler. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.purplepiano.com. thank you listening to Peaceful Radio.